Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse medicijntoezichthouder heeft het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goedgekeurd. Daardoor kunnen al op korte termijn miljoenen mensen worden ingeënt. Een paar dagen geleden had de autoriteit al gezegd dat het vaccin veilig is en voor ongeveer 72% effectief. Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast bewaard worden... en in tegenstelling tot de vaccins van andere fabrikanten is één prik voldoende... Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. In Moskou hebben meer dan 9000 mensen de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov herdacht. Die werd zes jaar geleden vlakbij het Kremlin doodgeschoten. Op de brug waar dat gebeurde zijn veel bloemen gelegd. Er is elk jaar een herdenkingsmars door de straten van Moskou... maar die was nu door het stadsbestuur verboden vanwege de coronacrisis. Nemtsov was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. In de Spaanse stad Malaga heeft de politie twee Nederlanders aangehouden... vanwege betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. De twee hadden 175 kilo hash in een industriële airconditioner gestopt... en hadden die op een vrachtwagen geladen. Ze werden van de weg gehaald. Bij een inval op een industrieterrein werd nog een zo'n partij hash gevonden. Een Amerikaanse plastisch chirurg is tijdens een operatie voor de rechter verschenen. De arts moest voorkomen voor een verkeersovertreding. Vanwege de coronamaatregelen verliep de rechtszaak via een videoverbinding. Op beelden is te zien dat de man in een operatiekamer staat met bebloede hand en mondmasker. In de opname zegt de arts dat een collega ondertussen verder gaat met de operatie... maar de rechter vond het niet verantwoord en verplaatste de zitting naar een later moment.